Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de A2 bij Breukelen zijn enkele mensen gewond geraakt. Volgens de hulpdiensten kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. De drie inzittenden zijn door de brandweer bevrijd. In verband met het ongeluk is de A2 tussen Breukelen en Maarsen in de richting van Utrecht helemaal dicht. Bij een steekincident in Winschoten is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer is volgens RTV Noord met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er nog meer gewonden zijn, is niet duidelijk. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners van Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en verhindert dat ze door naar door Oekraïne gecontroleerd gebied verhuizen. Verenigd Koninkrijk trekt nog eens ruim eh, anderhalf miljard euro uit... voor militaire steun en hulp aan Oekraïne, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Daarmee verdubbelt de Britse regering de steun. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten... aan het conflict sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. In Hongkong is John Lee gekozen tot nieuwe bestuurder. Hij was de enige kandidaat. Lee is de opvolger van Carrie Lam, die zich niet opnieuw verkiesbaar stelde. Lee was de afgelopen jaren veiligheidschef van Hongkong. Hij leidde het harde politieoptreden tegen betogers die meer democratie eisten. Lee werd gekozen door een sterk op China georiënteerde kiescommissie. Dan het weer nog van het noorden uit zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuidoosten.